Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Frankrijk gaat de zoekactie naar wrakstukken van vlucht MH370 uitbreiden. Het land is van plan om meer materieel in de lucht en op zee in te zetten... bij het tropische eiland Réunion, dat melden Franse media. Op dat eiland in de Indische Oceaan zijn deze week opnieuw brokstukken aangespoeld... die mogelijk afkomstig zijn van het verdwenen MH370-toestel. Er zouden onder meer een deel van een vliegtuigraam... en kussens van vliegtuigstoelen zijn gevonden... De Boeing van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord verdween in maart vorig jaar. Het toestel was op weg van Kuala Lumpur naar Peking. Bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel komt binnenkort een extra opvanglocatie. Het gaat om een ruimte waar nieuwe asielzoekers de tijd tot hun registratie door het COA kunnen overbruggen. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is de extra locatie nodig om te garanderen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Bij het aanmeldcentrum is vanwege de grote aanloop een achterstand ontstaan bij de verwerking van registraties. De Nederlandse asielzoekerscentra zitten overvol. Dat komt door de grote instroom van vluchtelingen en doordat mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning niet doorstromen. In de Europa League is Vitesse uitgeschakeld. De Arnhemmers verloren thuis in de derde voorronde met 2-0 van Southampton... nadat ze vorige week in Engeland ook al hadden verloren. De wedstrijd werd vooraf ontsierd door rellen in de binnenstad van Arnhem... Zo'n 60 mensen werden opgepakt. Dat waren vooral aanhangers van Vitesse. Vanavond speelde ook AZ in de voorronde van de Europa League. De Alkmaarders plaatsten zich wel voor de vierde en laatste voorronde... door ook de tweede wedstrijd tegen het Turkse Bazak Sehir te winnen. Het werd in Istanbul 2-1. Het weer. Vanavond kan er in het zuidoosten een onweersbui ontstaan. In de rest van het land blijft het droog en zijn er opklaringen.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 Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise. first Goedenavond luisteraars. We kennen het natuurlijk allemaal van, Kit, eh, van Cat Stevens, Morning Has Broken. Dit was het eh, zoetgevoisde stemgeluid van niemand minder dan eh, Art Garfunkel. We gaan luisteren naar een mooi duet tussen Barbara Streisand en Elvis Presley. Een postuum duet, zo heet dat dan, omdat Elvis uh, ja, overleden is. Love Me Tender. Wasn't it just yesterday when you held whispering the sweetest words that I longed to hear. Love me tender, love me sweet, never let me go. Feel. de avond van de donderdag alweer. Ja, we gaan dan weer naar de vrijdag toe. En dan is dat weer bijna weekend. Dus een hoop mensen die eh, al vakantie hebben gehad. En eh, weer hunkeren naar die vrije dagen. Die vrije zaterdag en die vrije zondag. En eh, het wordt goed weer. Dus wat dat betreft, alles zit mee. Stones. Nee, niet de Stones. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over Stones gezongen door Neil Diamond. gezongen door Neil Diamond, zei ik al. En, eh, ja, Barbara Streisand, het is zo'n eigenwijs vrouwtje. Die probeert altijd voor te dringen. En eh, die krijg je zomaar niet van haar stuk wat dat betreft. En die zegt gewoon, Charles, ik ga gewoon eh, mijn volgende liedje inzetten. Nou, dat doen we natuurlijk niet, Barbara. Je komt misschien straks nog wel een keertje aan de beurt. Maar eerst heb ik Neil Diamond beloofd, want die stond ook te dringen aan de grens. En uh, mag ik mijn liedje Stones voor je zingen?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 La la la la la la la, la on stone. for planting you and me a harvest granting thee every prayer ever prayed for just two wild flowers that grow no love van het eh, geluid van de stem van die man. Prachtig, Neil Diamond. En hij treedt nog altijd overal ter wereld eh, op. Hij toert nog steeds. En eh, ik heb begrepen van Susie uit Amerika. Susie woont in Texas, die is er geweest. Die is naar het laatste concert van hem geweest. Tweeënhalf uur achter elkaar, ondanks zijn leeftijd. Met nog een ja, uitstekende stem. En een enorme energie om zijn kwaliteit als het gaat om zingen en entertainen over te brengen op het publiek. Eh, ik weet niet of u dat wel eens doet, luisteraars. Dat u naar het strand loopt, zeg maar. En dat u zegt, eh, ik pak eens een, eh, een, stuk schelp of wat ook. Of ik doe het met mijn vinger in, de, in het zand, zo vlak bij de zee. waar het zand heel hard is geworden door het water. Dat u een liefdesbriefje in het zand... in het zand... zet. Misschien wel de naam van uw geliefde met een hartje. Love letters. Net zoals Pat Boone dat doet. In the sand, how you laughed when I cried Each time I saw the time Take out Nou, dat is nou, een hele oude. Maar die schalde vroeger regelmatig toen ik nog in de Van Hofstraat in Haarlem eh, woonde. Door de kamer, want mijn vader was fan van Pat Boone, ook van Guy Mitchell trouwens. En al, van, al die oude, eh, ja noem het maar groeners uit Amerika. Eh, We're All Alone wordt prachtig bezongen door Rita Coolidge. So Eh, Rita Coolidge was dat met Your eh, You're of We're All Alone. We zijn helemaal alleen. Nou, ik hoop voor u thuis dat u niet alleen bent. En eh, als u wel alleen bent, dat u dan dankzij het programma Tussen App en Vloed... geniet van de mooie muziek die voorbij komt. een oud Beatlesje. Baby, it's you. It's not the way you smile that touched my heart. Sha la la la la. It's not the way you kiss that tears it's you. baby, it's you. You should hear what they say about you. Cheat, cheat, They say, they say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat, oh, it doesn't. true. Cause baby Ja, want ook de Beatles die hebben rustig repertoire opgenomen, luisteraars. Nou, daar heeft u eh, zojuist van kunnen genieten. Eh, een van de mooie uh, eh, Beatles nummers is bijvoorbeeld Because. dus een close harmony nummer. En nou, dat kan misschien later in de uitzending nog wel eens even voor u draaien. Inmiddels ook gearriveerd in de studio... Mijn goede vriend Onno Hulshoff, die heeft ook muziek voor u meegenomen. Dus dat gaat helemaal goed komen straks. We gaan eerst nog eventjes eh, genieten van wat eh, kleine groene appeltjes. En die worden u gebracht door Robbie Williams.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 Robbie Williams voorzag ons van wat eh, kleine groene appeltjes. En ook nog in de zomer, in de summertime. Nou, dat kwam helemaal goed uit. Want het is natuurlijk volop zomer. In Nederland ook. En eh, overal in Europa. Dankzij hoge drukgebieden in onze omgeving, luisteraars. Dus wat dat betreft geen centje pijn. Ik zei het al net. Eh, ook gearriveerd in de studio Orno Hulshoff. Orno, goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je gekomen bent, man. En ook heel leuk dat je muziek voor ons hebt meegenomen. En ja, ik heb weer wat op een stickje gezet. En ik denk, neem ik even mee. Ja, je hebt rustige nummers. Je hebt je sticky vanavond nou eens niet op gerookt. Nee. <laughs> je, hebt hem je hebt hem meegenomen. Hey, en, maar eh, je hebt, je hebt er ook een heel bijzonder instrument op staan. Ja, ook met een stick. Ook met een stick? Ja. Vertel. Eh, ja, het kwam toevallig eh, kwam ik het tegen op mijn Facebook van iemand die had dat gedeeld. Ja. En dat was een bepaald instrument. Het, is, het lijkt op een gitaar. Het is een hele brede, ja, met meerdere, ja, heel, heel boel geloof ik. snaren. Snaren en mhm. dergelijke. Maar wat ik eh, volgens mij kon zien op het filmpje... want het stond ook op eh, Facebook... Ja. zie ik geen klankkast of iets dergelijks. Maar het oh. is een prachtig mooi eh, instrument. Alleen maar een, alleen maar een, een hals van een, ja, van een gitaar of een luid. Of een, luid, of een, hals, ja. Een beetje, het, lijkt, het lijkt een beetje op zo'n instrument wat, wat George Harrison vroeger opzocht... als hij zo'n in India van die... Van die ja, ja, ja, zoiets geloof ik. Ja, nou, maar, het is een heel mooi nummer. En het is heel toevallig, nou, dat we het toch eh, over eh, George Harrison hebben en over de Beatles eh, en zo. Het is ook een nummer van de Beatles. Het is namelijk van een nummer van... Ehm, George Harrison, hè? van George Harrison. Ja. Guitar Gently Weeps. Oké, nou, we gaan, ik ben heel erg nieuwsgierig hoe het klinkt. virtuoos gespeeld ook. Eh. ja, het is echt een... Eh, ja, ik, kon het nog niet echt opzoeken. Eh, ik, ik zag het nou ook al even op te zoeken op Facebook. Maar het heeft een Chapman-stick in ieder geval. Ja, je, hebt, je, hebt, ook een, dame, die Tracy Chapman. Zo, zo ja, maar, het wordt, hetzelfde geschreven in ieder geval, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, hey, en ja, waar maak ik Guitar Gently Weeps? Ik vond het een heel mooi nummer. Ja, ik heb het al gevonden hoor. Vanaf het eerste moment dat ik toen dat nummer hoorde... dat ik het album van de Harrison-versie, zeg maar. Hm? Van de George ja, Harrison. Ja, ja, de originele versie. Eh. Ja, ik, eh, we, hebben, we natuurlijk best wel een aardige gitarist bij ons in het beentje. Paul Bakker, die speelt dat ook uh, feilloos. Dus. En dat is trouwens binnenkort bij de Beverwijkse feestweek, is volgende week. Ik dacht dat we de volgende week zondag weer in Camille in Beverwijk een Beatles-sessie houden. Dus alleen maar Beatle-muziek in zo'n bruin café daar in Beverwijk. Dan bij de, uh, de Wijkertoren, daar is het vlakbij gelegen, dat, uh, dat eh, Camille heet het. Nou, leuk om, om dat een keer bij te wonen. Het begint middags om een uur of, nou, pakweg drie uur, vier uur. En het gaat dan door tot een uur of zeven s'avonds. En altijd heel gezellig, altijd heel vol. is niet het café dus bij, weet, ik dacht eerst dat het daar was, bij het, vlakbij het station. Mm, nee, Wat is dat dan? Nee, dat is, de, de, was vroeger de Button Club. Nee, dan Heet, nou, hij ook nou weer anders. En daar is eh, trouwens Ruud Jansen getrouwd. Eh. Mm, nee, ik bedoel dat stukje van als je uit het station loopt, die steekt over gelijk. Ja. En daar precies tussen de Breestraat en dat gedeelte. Ja, dat is de Zeestraat. daar hebben jullie ook vaak uh, ja, opgetreden. Ja, dat heet de Buttonclub inderdaad. Of ah. dat heette de Buttonclub. De, de eigenaar daarvan is, is nou, denk een jaar of anderhalf geleden failliet gegaan helaas. Het was Bert Willings die dat runde daar. En eh, ja, sindsdien zit er een andere uh, horeca-exploitant in. En, maar die organiseert tijdens feestweek geen buitenconcerten meer. Dat is wel jammer, want eh, die feest in de Zeestraat met het podium... ja, dat ja. was altijd volle bak. en had, heel gezellig. Ja, Daar was ik toen nog bij, toen dat... Ehm, wie was het nou? Het was niet... Uh, nou, Telau. Te, niet, te, nee. Wie was nou ook alweer? Die van de... Chakloes. Jacques Kloes ja, eh, ook eh, mee eh, optrad. Jacques die heeft natuurlijk ook de laatste jaren... Ehm, en dat was dan niet in de Zeestraat, maar op de Breestraat... op de grote winkelstraat in Beverwijk... de laatste paar jaar nog met ons meegezongen. Ja, en voor de mensen die dat niet mee hebben gekregen... een paar maanden geleden alweer is Jacques Kloes plotseling overleden. Is overleden aangetroffen in zijn woning nadat hij een eh, hele dag eh, niet had geantwoord op telefonische berichten en aankloppen, noem maar op. Zijn ze met de politie binnengegaan en eh, ja, troffen ze hem overleden aan bij zijn bed. Wel een mooie dood voor de betrokkenen zelf, want hij heeft waarschijnlijk een hartstilstand gehad. Maar alle nabestaanden waren natuurlijk enorm verslagen en... er is wel een hele mooie begrafenis geweest in Zonnevank in Wijk aan Zee. Dat is een grote kroeg waar Sjaak ja, zeg maar dagelijks, nou dagelijks, maar in ieder geval wel een paar keer in de week een afzakkertje kwam pikken. En waar hij een eh, hele hoop vrienden en kennissen ontmoette. En eh, waar iedereen hem kende. En uh, het was ook een hele indrukwekkende uitvaart. Dus Jacques werd daar opgebaard in die horeca gelegenheid. En allerlei muzikanten brachten een beetje in de stijl van de Dizzy Band. Maar ook andere muziek. En dat duurde een aantal uren. En toen, na dat concert wat eigenlijk op verzoek was ook van Sjaak. Dat, die had een wens dat als ik ooit, als ik ooit eh, er niet meer mocht zijn... dan wil ik eh, een feestje op een begrafenis in plaats van... In, in eh, de kroeg. ja. ja. Dus, dat vroeger vanuit de kerk ook vaak de begrafenis in de kroeg... ja, precies. Heet het, onder, onder het biljart en dan... ja, hij kon, toch, hij kon toch met recht zeggen, it's over. Ja. Your baby doesn't love you anymore. stemgeluid van Roy Orbison, It's Over. Nou, het is eh, nog lang niet over als het om eh, tussen app en vloed gaat, luisteraars. Want eh, ja, ik ben er 40 minuten nog maar bezig. En eerst uur nog 20 minuten te gaan. En dan nog een vol uur tot 12 uur. Dus ik zou zeggen, blijf naar me luisteren. Want daar komt nog zoveel mooie muziek voorbij. Wat dacht u van dit? Al wat oudere nummer, maar nog steeds heel succesvol als het om ballads gaat. Senator er. Er is niets met jou te vergelijken. Nothing compared with you. Nothing compares to you, zo moet ik het zeggen. day. terug naar, eh, nou ik denk zo 1993, 1994. Toen dit een enorme hit was. Ben jij er een bewonderaar? Ik dacht, eh? ik dacht eh, dat het iets van uh, 1990, 91 of nog... Oh, dat zou ook heel goed kunnen hoor. Ik kan me dat alleen herinneren, omdat in 1994 ja? speelde ik met Henk Haraats, eh, gitarist van Shoreline uit Noord-Holland... en later ook bij de Ruud Jansen ben, speelden wij op de top 100 alle tijden in Midden-Beemster. En, toen moesten we dit nummer, moesten we, deden we dan ook met een zangeres. En, en eh, dat was toen eh, vrij actueel, dus het moet ongeveer... Ja, toch? Oh, nou ja, dan kan je misschien vergissen. Nou, nou, je, hebt helemaal niet gezegd dat je je vergist. Het kan ook zijn dat hij al een paar jaar oud was. Maar in mijn, in mijn beleving was dat nummer nog niet zo lang uit in ieder geval. Uh, nothing compared to you, ook eh, O'Connor. Heb je daar iets mee over? Of zeg je nou, het was een eendagsvlieg? Ja, nou, ja, het was wel... Eh, ja, je hebt niet veel uh, over... tenminste, weinig daarna gehoord. Nee. Ze had ook wel een beetje... De, hoe heet het? Hè? Ze was suicidaal. Oh? Ik heb gehoord. Ja, ja, ja. ja. Ze zat, en daarom was de kop ook altijd kaal geschoren. Ze had depressies, geloof ik, oh. meen ik. Oh, dat wist ik niet, joh. ja. Oh, dus die, die Maar oh. inmiddels is het wel goed met haar gegaan. En ze is getrouwd en heeft nu, dacht ik, Één of twee kinderen. Oké. Oh, nou, maar, eh, maar zingen doet ze nog steeds, weet je niet? Dat durf ik niet te zeggen. Nou, dat zal ongetwijfeld nog. Maar ja, je hebt soms ook wel periodes dat artiesten een tijdje niets van zich laten horen... of dat, dat het publiek het eh, eventjes aan de kant schuift. En eh, heb je Rob de Nijs gezien? Die heb dankzij Hamelen <laughs> kwam hier ineens... <laughs> ja, eh, jaren niks van Rob de Nijs gehoord. En ineens door een, een of andere, andere rol die hij kreeg in de musical... ja, werd, ja. werd, er weer, werd hij weer gedraaid. En, en daarna is het weer helemaal goed met hem gekomen. En eigenlijk nooit, meer, nooit meer verkeerd gegaan. Want hij is nu nog steeds heel erg populair in Nederland. Ja, maar er zitten niet echt veel hits dan. Maar, maar dat ene nummer, hè, dat, eh, wat ineens eh, ja, dat, zo bekend werd... en dat hier in, eh, in de hitparade, geloof ik... Uh, Zo'n... Bangerhard. Ja, Bangerhard. Was dat? Ja. ja. Ook een nou, mooi nummer. Van de week ook overleden. We hebben het allemaal kunnen zien in de media of horen in de media. Cilla Black natuurlijk. En Cilla Black was natuurlijk een dame die vroeger in de Cavern Club in, in, Hamburg, eh, dezelfde periode dat de Beatles daar ook zongen. Eh, was ook Cilla Black daar, eh, trad daar op. En heeft zo Paul McCartney leren kennen. En toen hebben Lennon en McCartney hebben een, nog een nummer voor haar geschreven. En dat is een grote hit geworden. En het nummer heeft ook de toepasselijke titel It's For You, Cilla Black. We gaan hem draaien. I'd say song. at you and look at you and luisteraar. Speciaal voor u eh, nog een keer Cilla Black met eh, die hit die Lennon en McCartney voor haar speciaal hebben geschreven. En dan heb ik het natuurlijk over eh, na 1965 ongeveer. Want toen waren ook de Beatles braken door zeg maar in die periode. Uh, Onno, eh, wat heb jij nog voor ons meegenomen? Ja, ik had ook nog een nummer meegenomen... omdat ik weet eh, dat je Leroy nu vakantie heeft. <laughs> Oké, ja. En ik denk, nou, leuk om als ik toch hier zit en hij luistert... dat ik dan een nummertje voor hem... Het is altijd wel moeilijk natuurlijk, want ja, het moet een rustig nummer zijn. Ja. En nou weet ik niet zoveel nummers van andere artiesten... dat een rustig nummer zal zijn zijn allemaal van die hoenpapa uh, eh, Ja, ja, Maar ik had eh, toch maar eventjes een nummer meegenomen van Frans Bauer. Het is oh, jij, nummer... jij, bedoelt als het om Nederlandstalige muziek gaat? Als het om Nederlandstalige muziek gaat, ja. ja, ja. Dus eh, ben ik, oh, ik ben er ook niet zo heel erg mee Frans bekend. Bauer. Maar, Frans Bauer is een, heeft een heel rustig nummer gemaakt. Onlangs naar aanleiding dat zijn vader is eigenlijk overleden. Ja. En het heet, nummer heet ook De Hemel heeft er een engel bij. Leroy, als je luistert, deze is voor jou. Ik hou voor jou in de hemel een plekje vrij. Dat zijn de woorden die jij tegen me zei. Je zal wachten en kijken hoe het hier gaat. Zal er voor me zijn als het geluk mij verlaat. En voel ik mij bevangen door intens verdriet. En wil ik dat niemand mijn tranen dan ziet. Dan hou ik me vast aan dat ene gevoel. Het heeft weer een doel. De hemel heeft er een engel zal over mij waken. Tot die tijd komt voor mij. In het hemelsblauwe licht zal ik dan lopen naar het paradijs. De hemel heeft er een engel bij, geeft mij kracht en liefde tot aan mijn reis. Zwijvend op de witte wolken in het paradijs. Duizenden vlinders, een vogel zingt zijn wij. Je zult lachen en huilen van puur geluk een vrijdag bestaan. Hier echt heel ver vandaan. En heb ik weer verlangen naar die mooie tijd. En wil ik dat jij dan naar beneden kijkt. Dan roep ik heel zacht in gedachten jou naam. Voel je dan naast me staan hemel heeft er een engel bij, zal over mij waken. Tot die tijd komt voor mij. In het hemelsblauwe licht zal ik dan lopen naar het paradijs. De hemel heeft er een engel bij Geef mij kracht en liefde tot aan mijn reis. Geef mij kracht en liefde tot aan mijn reis. een mooi nummer. Eh, mooi, prachtig, rustig nummer, hè? Ja, en hij ja. Heeft, ja, eh, vol van emotie natuurlijk. Want eh, ik zei net al tegen jou bij de uitzending... ja, dat moet hem toch moeite gekost hebben om dat in te zingen... als dat over je vader gaat. Ja, het was allemaal, aanleiding van zijn, het overlijden van zijn vader. Het is dus, allemaal nog zo vers, kort geleden. Ja, nog. allemaal nog zo vers. Ja. En als je dat dan op de bühne moet zingen... En, nou ja, dat, had, dat is, precies hetzelfde als met wat... Wat Sven eh, toen eh, had met die goede vriend van hem. Ja, dat hij dat nummer... Eh, ja, is ook, nee, dan moet je toch... ja. Je moet je doorheen bijten. Ja, nou ja, dat, dat kostte hem wat meer moeite toen. ja, de eerste keer weet ik nog. Daar was ik toen ook bij. Dat, was, was dat niet bij het, het hemeltje? Ja, waterkant, hè? Ja. Bedoel je ja. ja. En later natuurlijk... Later is het, heb je nog een keer gedaan en toen kwam Nee, dat was met, met uh, uh, Hollandse Talents. dat, die, oh, dat ook voor die, voor, nou, voor die jongen zong, All By hm van Eric Carmen. En eh, toen, toen, ja, toen uh, brak hij tijdens de uitzending. Eh, dat maakte wel heel veel indruk op de juryleden toen, dat weet ik nog wel. Oké. Ehm, nou, voor de luisteraars die meer luisteren, Sven geopereerd natuurlijk. obesitas had hij en ja, veel te zwaar natuurlijk. En nu een gastric bypass, waardoor er minder voedsel in, in zijn systeem terechtkomt tijdens de spijsvertering. En je kunt ook veel minder eten en dan maar hopen dat... de dat zal helpen met afvallen. Maar eh, het is niet alleen maar een kwestie van eh, ja, minder eten. En eh, het is ook een kwestie van anders eten en wel je kopje erbij houden. Want ondanks een operatie ga je toch weer terug te kunnen vallen. En kan het toch nog weer helemaal misgaan. Waar het niet mee misgaat en waar ik ook een groot bewonderaar van ben... is Dana Winner. En ook daar heeft Orno iets van meegenomen. Toch? Nou, de, allernieuwste. De allernieuwste. Ja, ja deze is net een paar weken eigenlijk oud. Ja. We zijn onlangs ook een, eh, een clip bij eh, gemaakt. Ja. En uh, dat is een heel mooi nummer. Lief, zo lief. Lief, zo lief. En luisteraars, ze komt uit, uit het zuiden. Uit het zuiden, ja. Uit België. België ja. Daarna winnen. lekker nummer. Ja. Swing. En het maakt precies de tijd vol. Ja, precies. Nou, niet helemaal. We moeten nog een <laughs> moeten nog oh. een paar seconden vol uh, kletsen, nog 10 seconden. En jij zegt van, eh, ja, dat was nog niet.